eerst het NOS nieuws van 2 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. De Britse politie onderhandelt nog steeds met een ex-gedetineerde... die direct na zijn vrijlating uit de gevangenis drie mensen neerschoot. Het waren zijn ex, haar nieuwe vriend en een politieman. De politie was al een week naar hem op zoek en reed hem de afgelopen avond klem in het noorden van Engeland. De verdachte, Raoul Moot, houdt volgens getuigen een vuurwapen tegen zijn nek. De politie wil hem levend in handen krijgen en heeft hem al urenlang omsingeld. Omwonenden moeten binnenblijven en hun deur op slot houden. Agenten hebben eten en drinken bij hem achtergelaten. En verder heeft de politie de beste vriend van de verdachte erbij gehaald. Die moet waarschijnlijk op hem inpraten. In Spanje is een drugsbende opgerold die hash smokkelde naar vooral Nederland en Italië. Er werden 65 mensen opgepakt. Ze komen uit Spanje, Algerije, Marokko en Colombia. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kwam de hash uit Marokko en werden grote hoeveelheden de grens over gesmokkeld. De Spaanse autoriteiten namen naast tonnen hash ook boten en auto's in beslag. Maastricht heeft beveiligers uit het buitenland ingehuurd... die de orde moeten bewaken op het Vrijthof... waar zondag de WK-finale te zien is op grote schermen. Nederlandse beveiligers waren volgens de gemeente niet meer te vinden. Het feest op het Vrijthof dreigde daardoor afgeblazen te worden. De 55 beveiligers uit België en Duitsland moeten erop toezien dat er geen alcohol wordt gedronken op het plein dat met hekken wordt afgezet. Er worden duizenden oranje fans verwacht. Het weer, een zwoele nacht met gemiddeld 19 graden. Lokaal kan er een regenbui vallen. Overdag loopt de temperatuur op tot 25 graden aan zee en 34 graden landinwaarts. In de namiddag en de avond stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 En in de ether